Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Elk uur worden er meer slachtoffers gevonden na overstromingen in Libië. Met name een stad aan de kust is zwaar getroffen. Meer dan 5000 mensen zijn dood en zo'n 10.000 mensen worden vermist. Correspondent Daisy Moor. Nou ja, het land was hier duidelijk niet op voorbereid. En ook nu eh, lijkt de hulp eh, maar langzaam op gang te komen. Lokale hulpdiensten eh, hebben daar natuurlijk ervaring met oorlogsslachtoffers... maar weinig ervaring met eh, natuurrampen op deze eh, schaal. Er is wel hulp nu onderweg uit Turkije, uit de Verenigde Arabische Emiraten ook. En meer landen hebben hulp aangeboden, maar omdat Libië twee regeringen heeft die niet echt samenwerken... is het moeilijk die hulp te coördineren. Een Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren kapt ermee vanwege de ruzie in de partij. Het is Leonie Vestering. Na een debat in de Kamer zei ze dat ze door al het gedoe niet verder kan met haar strijd voor de dieren. Voor mij heeft die strijd voor de dieren altijd prioriteit gehad. Altijd voorop gestaan. En dat zal altijd zo blijven. Maar onder deze werkomstandigheden kan ik dat niet langer doen. Het rommelt al dagen bij de Partij voor de Dieren. Het bestuur wil leider Esther Ouwehand weg hebben... omdat ze dingen niet goed zou hebben gedaan. Ouwehand zegt juist dat het bestuur het probleem is. De politie is niet van plan te stoppen met het aanmelden van klimaatdemonstranten bij Veilig Thuis... Bij blokkades in Den Haag werden de afgelopen dagen ook kinderen opgepakt. Agenten gaven de ouders aan bij Veilig Thuis. Een organisatie die eigenlijk voor dingen als kindermisbruik is. En die club zat daar helemaal niet op te wachten. Daar is Veilig Thuis niet voor bedoeld, zeiden ze. Maar de politie zegt nog steeds achter de meldingen te staan. Zij zeggen dat de veiligheid van kinderen voorop staat. En zet je de komende week maar schrap voor nachtelijk gezoem en jeuk... want door de warme nazomer komt er een muggenplaag aan. Ja, de een heeft daar meer last van dan de ander. Ik ben er niet bang voor, want ik kom uit een land waar de muggen zijn. En hier komen de muggen. Iedereen is gelijk klaar, maar er komen muggen. Zal ik je meenemen naar de tropen? Mijn man wordt dan gestoken en ik niet. Of ik andersom, dan zit je in je bed. Dat is zo te doen. En hij heeft er geen last van. Het weer. Ook vanavond af en toe regen. Soms kan het onweren. Vannacht hetzelfde. Het wordt niet kouder dan 15 graden. Morgen nog een laatste bui, maar daarna is het droog en zon.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 We know that they're the best in all the biz. They know some bebop. Now in comes Miles, followed by Coltrane. Gentlemen, blow your horns. Times time for an album Big Bands, and that's a party, man. Oh, of course, yeah. Woody Hamp and Duke, BC and Benny battling Hardy. So get those feet set to move. You're gonna love it now. Get in the groove. Yeah, Daddy. We'll stay out all night. Then we'll go to Charlie's Tavern. Yeah, that's what we're gonna do. We're gonna go to Charlie's Tavern and we're gonna laugh and groove all night. music that we heard was just right. Man, we kept the groove. Peter Monk and Oscar were tight. So now let's go find the car. I think that we just went a bit too far. Hung over and broke. Though we moved and grooved all night, the sun just came up. Time to head for home. Now let me see. tell you what you didn't mention Pee Wee Marquette. Oh, yeah, Birdland. Yeah, don't forget the Village Vanguard, too. Oh, all those clubs on 52nd Street, right, Terry? Yeah, Pickett's the mayor with the. Oh, you told me about the guy with the coat, right? All the way down to his feet, past oh. his feet. Oh, look, all the cats are swinging so hard. You got Papa Joe, Philly Joe, don't forget Gene. Yeah, but don't forget that Buddy Rich, the Dean. Oh, and there's Ron and Christian, and don't forget Ray. I'll take him any day. Hey, <laughs> you steal those bases, huh? Yeah. Hey, how about Errol Garner there? Uh, uh, yeah, Errol was great, and how about Nat Cole? Oh, and how about Lince Lunsford's drummer? He was called Cozy Cole. And how about all these trumpet players? Which ones? Clifford, Fats, Fatty Hubbard. Oh, yeah, you got a whole bunch of guys there, you know. Uh, I'll tell you we didn't mention. What? It was Sonny. Sonny Stitt, Sonny Rollins. Oh, yeah. I thought you were calling me Sonny for a minute. Well, listen, you're too young for me. Wait, wait. Tito, Tito is sweet. Oh, and, and don't forget Machito. Yeah, well, how about what kind of music they play? Oh, you could dance all night to the hip salsito. Oh, boy, to watch them people dance with the ball. Oh, man. How about Mary Lou Williams? Yeah, she was great. And don't forget, there was Marion McFarland and Barbara Garland, and then the best of all, Terry Pollard. Oh, of course, yeah. What is that? There's one Terry I'm forgetting now. Which Terry am I forgetting? Terry Paul. Wait, were you forgetting me? What do you mean, what Terry? Who's you? Who are you? Well, you'll have to uh, find out. Go, go look at Wikipedia. Oh, okay. I'll check it out. Wait a minute. Terry Gibbs. Yeah, you finally got it right. Oh, yeah. Now, now we can talk. Let's go on to our, uh, our speaking. I'm catching on here. I'm catching on. Yeah, Terry. Pops. Welkom. Now is the time to groove. ZFM Jazz, eh, Jazz live vanuit de studio hier in Zandvoort. De zon overgoten Zandvoort. Twee uurtjes swingende jazz. Eh, vandaag gepresenteerd door Mr. Brightside, eh, Edward Rauhorst. En ik zal een selectie maken uit albums die dit jaar 2022, ach, 2023 zijn uitgekomen. Dus relatief recente albums. En als eerste hoorde je... Eh, de volrijpe eh, vibrafonist, componist, bebopper Terry Gibbs... die eh, nu toch echt voor de allerlaatste keer zich in de studio heeft begeven... om iets op te nemen. na nou, als een van de weinigen in de jazz- en muziekgeschiedenis... over een periode van acht decennia continu muziek op de plaat hebben gezet. De Terry Gibbs Songbook, vertolkt door de Terry Gibbs Legacy Band... met daarin zijn zoon, drummer Gary Gibbs... En eh, bijvoorbeeld welbekende saxofonisten als eh, Scott Hamilton en eh, Harry Allen. de vibrafoon spelen, dat doet hij niet meer. Wel was hij hier nog te horen in een 1-2'tje met zanger Danny Begger. Danny Begger in een trip down memory lane... waarbij de namen van de nodige jazz-iconen voorbij kwamen. A warm welcome to, to our fans across the globe. In particular our listeners on the Democratic Island of Taiwan. van harte welkom op deze prachtige zomerse dag in eh, september. Twee uurtjes, eh, wat ik net zei, swingende jazz, mainstream jazz weer in het eerste uur... en een beetje offstream, stream beetje funky stuff, ook in het eh, tweede uur. Ehm, je hoorde net Wayne Escoffrey, <clears throat> een, een tenorsaxofonist met Brits-Jamaicaanse roots... en jarenlang al een bekende sideman voor bekende artiesten als eh, Ron Carter en eh, trompetist Eddie Henderson. En dit is een, eh, komt van zijn tweede album, Like Minds, heet het voor het Smoke Session label. En op, ja, dat album is een combinatie van originals en standards. En op deze puikenplaat doen ook nog gasten mee... zoals gitarist Mike Moreno, die je net hoorde... Tom Harrell, de trompetist en zelfs zanger Gregory Porter. En het nummertje wat je net heette, hoorde heette Idol Moments. 78-jarige Braziliaanse pianist en arrangeur... al eh, vaker bij mij langsgekomen is. Eh, uiterst productief de laatste jaren. Zowel in eh, big band setting als in kleinere bandformaten. Um, ehm, zijn laatste album heet Bossa 65. Celebrating Carlos Lira en Roberto Menescal. Dat zijn twee bossa nova componisten. Uh, ja, het is echt eh, weer een vrij uh, eh, fraai album van die Antonio Aldolfo. Echt het aanraden waard. ZFM Jazz. saxofonist Miguel Zenon, oorspronkelijk uit Puerto Rico... en pianist Louis Perdomo uit Venezuela... hebben opnieuw samen met eh, Latijns-Amerikaanse songboek... in het bijzonder de Bolero verkend. El Arte del Bolero Volume 2. Een eh, ja, prachtige dialoog tussen vrienden... ideaal voor de zondagochtend of een uh, zwoele nazomeravond. beetje in eh, Latijns-Amerikaanse sferen. Joe Chambers was de drummer op een aantal eh, historische Blue Note platen... met Joe Henderson, Freddie Hubbard, Wayne Shorter en eh, Bobby Hutcherson... in de jaren 60, 70 van de vorige eeuw. 81 is hij inmiddels en zijn nieuwste plaat is een verbinding van jazz, Latin en African music. Super groovy zou ik zeggen. ja, echt een aanrader. Um, geheten... Dance of Cobina. En daarvan hoorde je het eh, titelnummer met onder meer op eh, piano Andres Vial... En eh, mij niet bekend, maar hij heeft ook dit nummer geschreven. Dus Dance Cobina en ook nog Michael Davidson op Vibes. ZFM Jazz. woont in eh, Montreal, Canada. Bespeelt de bariton sax, basklarinet en fagot. Een eh, swingend nummertje getiteld In Due Time van haar debuutalbum Of What Remains. Een eh, combinatie van jazzy groove en moderne kamermuziek. Je luistert nog steeds naar ZFM Jazz. we doen vandaag een greep uit albums uitgekomen in 2023. Zo ook deze, Angie Wells. He's got a voice like dark chocolate cocoa. Served in a black velvet cup. This man knew how to create the heat when he started. touch. He knows just how to get what he wants. He doesn't have to do much. He was talking all under my clothes. He was talking, talking all under my clothes something brushing my thigh. But when I looked down to see, his hands were still by his side. Oh, why does it feel like he's touching me? He was tall and dark and dressed so fine. Man's got a real gift of the gab. He was so smooth, I really didn't mind. He makes it he was tough all under my Je hoorde eerst de Amerikaanse zangeres Angie Wells. Een uh, laadbloeier in de jazz. begaf zich pas op eh, middelbare leeftijd op het eh, jazzpad. Maar in de laatste jaren is ze niet onopgemerkt gebleven. En haar nieuwste album, Choose to be Told... is geproduceerd of werd geproduceerd door de vermaarde bassist John Clayton. Verleidelijk plaatje. Choose ehm, to be Told dus. met het nummertje... Talking all under my clothes van de hand van die Angie Wells zelf. En dat werd eh, gevolgd door een nieuwe tijger in de jazz. De trompetist Anthony Hervey. Die eh, speelde een eh, aantal jaar geleden in de big band van Christian McBride. Maar heeft nu zijn eigen, eigen formatie en een funky debuutalbum Words From My Horn uh, geheten. Waarvan je het nummertje hoorde Neither Here Nor There. En als ik die plaat beluister, nou, dan denk ik dat van deze jazzvogel nog het nodige gaan horen in de toekomst. Anthony Hervey brengt ons bij een eh, vast item in mijn uitzendingen. De eh, Top 2023 cover-up eh, in de, deze tijd van vermeende samenzweringen... dat alles onder het tapijt wordt geveegd, is de Top 2023 cover-up een openbaring... want we brengen over het voetlicht fraaie covers van de mus uit de Top 2000 van de NPO van afgelopen jaar. En we hebben hier weer een hele fraaie klaarstaan. ZFM Jazz Top 2023 Cover-Up Een Body. and Junes and Ferris wheels. That dizzy dancing way you feel as every fairy tale comes real. I've looked at love that way. But now it's just another show you leave them laughing when you go. And if you care, don't let them know. Don't give yourself away. circus crowds. I've looked at life that way. But now old friends are acting strange. They shake their heads and tell me that I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living. Amerikaanse zangeres Marjorie Barnes kan uh, eh, onderwel bogen op een eh, meer dan 50-jarige loopbaan eh, ooit blijven hangen in Nederland. En dit jaar op laten horen met het Millennium Jazz Orchestra. Die geweldige big band met Nederlandse en Duitse muzikanten met hun vaste honk in Deventer. Onder leiding van de Belg Joan Reinders. die zorgt voor al die meestelijke arrangementen. both sides now natuurlijk. Johnny Mitchell. Eh, maar eh, Barnes' eh, fantastische cover is echt de moeite waard te vinden op plek. Moet ik even kijken. 161 in de top 2023 cover-up. Mm, ja, we lopen richting het einde van het eerste uur. Uh, jazz is natuurlijk bij uitstek een live muziek. Moet je live gaan bekijken. Vanmiddag is het weer zover in de krocht. De, daar treedt op het eh, Mariske Hekkenberg. Eh, quintet met hun tribute aan eh, de, de muziek van de Carpenters. Met Mariske Hers <clears throat> op vocals, Louis Gerrits op tenorsax, Jean-Louis van Dam piano natuurlijk, Edwin Corsilius bas, Frits Landersbergen op drums. ik weet niet zeker of er nog kaartjes zijn. dat hoor ik misschien zo nog even. Dan kan ik dat na het, na de, nieuws laten weten. tot zo dadelijk. Ehm, in het tweede uur doen we wat meer eh, eh, ja, funky dingetjes. Iets meer, eh, ja, wat je zou noemen, niet de mainstream jazz misschien. Maar desalniettemin geweldige muziek. Dus ga niet weg. Tot zo. we gaan eruit met wat klanken van Louis Hayes. ook weer zo'n drummer die al decennia lang bezig is. Met zijn allerlaatste plaat. Uh, zijn meest recente plaat. Hopelijk is het niet zijn allerlaatste.